uur. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de demonstreert tegen de strengere visumregeling van president Trump. In New York eisen duizenden woedende Amerikanen de vrijlating van vluchtelingen die daar worden vastgehouden. Maar ook op de luchthavens van Washington, San Francisco en Chicago wordt gedemonstreerd. Na een decreet van president Trump krijgen burgers uit zeven landen de komende maanden geen visum meer. Mensen die al een verblijfsvergunning hebben worden strenger gecontroleerd. Trump zegt op deze manier terroristen te willen weren. Iran heeft woedend gereageerd op het aangescherpte toelatingsbeleid van president Trump. De Islamitische Republiek is een van de landen waarvan burgers geen visum meer krijgen voor Amerika. Iran noemt de regeling een belediging voor het Iraanse volk. Als reactie beperkt Iran het aantal visa voor Amerikaanse toeristen. Alleen mensen die nu al een visum hebben komen Iran nog binnen. In het Brabantse Schijndel is een jongen van 14 jaar naar het ziekenhuis gebracht nadat hij een overdosis harddrugs had ingenomen. De tiener werd gisteravond met een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat voor soort drugs de jongen had gebruikt. De Britse prinses Diana krijgt 20 jaar na haar dood een standbeeld. Haar zoons, de prinsen William en Harry, hebben opdracht gegeven tot de bouw van een standbeeld in de tuin van Kensington Palace in Londen, het vroegere huis van Diana. De prinsen hopen dat het kunstwerk bezoekers van het paleis helpt om terug te blikken op Diana's leven en haar nalatenschap. Koningin Elisabeth staat achter de plannen van haar kleinzoons. Het weer de komende uren bewolking, maar ook opklaringen met temperaturen rond het vriespunt.